Wilt u asiel hebben? Iedereen wil asiel hebben. <laughs> Al dus NSC-leider Nicolien van Vroonhoven. Zij, maar ook de VVD en BBB willen allemaal de tijdelijke minister van Asiel en Migratie leveren. Dat was eerst Marjolein Faber van de PVV. Mogelijk wordt haar plek opgevuld door twee bewindspersonen. Maar de drie overgebleven regeringspartijen zijn er dus nog niet uit. Ze praten later verder. Nergens in Europa worden zoveel drugs gemaakt als in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Vooral MDMA wordt veel geproduceerd hier. In 2023 2021 werden er nog 32 MDMA-labs opgerold in ons land. Nederland is ook koploper in het maken van speed en heroïne. Onderzoekers maken zich zorgen over crimineel geld, de risico's voor gebruikers... en de schade aan het milieu door bijvoorbeeld dumpingen van drugsafval. En het grootste au -pair bureau van Nederland raakt waarschijnlijk zijn vergunning kwijt. Nina Care koppelt mensen uit het buitenland aan gezinnen die een oppas willen die in huis komt wonen. Maar de screening van die au pairs is waardeloos, zeggen veel ouders tegen Nieuwsuur. Sommigen blijken helemaal geen luiers te kunnen verschonen of te kunnen stofzuigen. Ze kon bijvoorbeeld echt niet dweilen. Ze wist gewoon oprecht niet hoe ze dat moest doen. Maar ze kon ook geen ui snijden of een paprika. Wist ze gewoon niet hoe ze dat schoon moest maken. maar er zijn ook verhalen die verder gaan van au pairs die dronken zijn tijdens het zorgen voor de kinderen. Of ineens met de noorderzon vertrek, vertrekken tijdens een vrije dag. Nina Ker zegt dat het screenen nou eenmaal soms misgaat. Kunnen we de screening verbeteren? Tuurlijk, dat zijn we aan lopende band aan het doen. Maar vaak is er iets aan de hand waarbij het gewoon geen klik was tussen het gezin of de au pair. En als de au pair inderdaad geen geschikte au pair was, dan moet zij terug naar huis. En in dat geval, als het gebeurt, dan los, los, ik het voor je op. Ja, maar over het goed oplossen verschillende meningen. Sommige ouders krijgen als compensatie 10% korting op de volgende au pair koppeling. Tja. Heb ik nog het weer. De trekken voorlopig nog buien over bij 15 tot 18 graden. Vanuit het westen wordt het wel even iets beter, maar vanavond en vannacht regent het veel. Morgen begint weer droog, maar later komen er opnieuw buien. Ook wat zon bij 16 tot 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 85 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Zoals op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. 10 minuten extra dus. A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Ook 10 minuten extra. En dan de ringweg van Amsterdam, de A10 West richting de A10 Noord... tussen de Baarsjes en het Koenplein. 10 minuten vertraging. En eh, de A10 Noord richting de A10 West.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 Nachtzuster. Nachtzuster. Oh, oh, oh. Nachtzuster. Yeah. Oh, ah, oh, ah, De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de We cruisen over het asfalt, de koelbox achterin, ramen open muziek dit is een perfect begin. We maken foute grappen en iedereen lacht mee.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 hoe de vrijgekomen posten van de opgestapte PVV-ministers worden verdeeld. Havenmedewerkers in Marseille hebben een scheepslading geweigerd... die vanuit Frankrijk naar Israël zou gaan. Het gaat om een container met pallets met metalen onderdelen... die volgens de vakbond worden gebruikt voor automatische wapens. Het weer, vanavond en vannacht regen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen wisselvallig bij 16 tot 20 graden. ZFM. ZFM. Ladies and gentlemen, boys and girls. It is my pleasure to introduce to you all... finest, the brightest, the meanest, the strongest, the very best of them all. The South London Collective Group, known as, goodness sake, Roger, who is it? This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. Bro. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits yeah. and stack yeah. them chips, yeah. It's is I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to catch the major figures. You mess with my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with the this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits and stack them chips, who's this? It's Dion, I bet you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. I know you ain't ready for me. You lose, you wear my shoes. Jewelry's brand new. with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. yo, this is J Rock. Uh-huh. And I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stock up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, we're mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip. But all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's, who's this is the NADI, you didn't think I was coming at ya. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chasing player and it's in my nature. This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this we won't quit. Quit, We make them hits and stack them chips. Who's this? This is Big Bro, bro.